Jelle Visser met het NOS-journaal. Van de kinderen tussen 9 en 12 jaar oud maakt 82% zich enigszins of heel erg zorgen over het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het NOS-jeugdjournaal. Veel kinderen zijn bang dat hun grootouders besmet raken. Ook vreest twee derde dat de scholen weer dicht moeten. Door de coronacrisis vervelen kinderen zich vaker dan normaal. Een op de drie kinderen is vaker bang en een kwart is vaker verdrietig. Bij diverse illegale Halloweenfeesten heeft de politie gisteren in totaal ruim 350 boetes uitgedeeld. Verspreid over Nederland waren er ruim 10 feesten waar de politie een eind aan heeft gemaakt. De bijeenkomsten zijn in strijd met de coronamaatregelen. De meeste bekeuringen werden uitgedeeld in een bos in Geulen in Zuid-Limburg... waar 100 feesthangers op de bon werden geslingerd. Andere grote feesten waren in de omgeving van Amsterdam. De politie heeft tijdens een inval in een bedrijfspand in het Overijsselse dorp Vroomshoop een drugslaboratorium gevonden. Zeven personen zijn aangehouden. Onduidelijk is nog om wat voor drugs het gaat en hoeveel er is aangetroffen. In Quebec in Canada zijn tijdens Halloween twee mensen doodgestoken en vijf mensen zijn gewond geraakt. Na een urenlange klopjacht is een man van 24 aangehouden. Hij was gekleed in middeleeuwse kledij en hij had een zwaard op zak. Hij viel op verschillende locaties in het centrum van de stad mensen aan. De verdachte zou gehandeld hebben uit persoonlijke motieven. Volgens de politie zou de man geen banden hebben met terreurorganisaties. En dan de uitslagen in de Eredivisie. Heracles Utrecht eindigde in 4-1. Emme Feyenoord eindigde in blessuretijd in een 2-3 overwinning voor de Rotterdammers. Sparta Heerenveen werd 1-4 en PSV heeft met 4-0 gewonnen van ADO Den Haag. En op dit moment begint de wedstrijd AZ tegen RKC. Dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar meestal droog. De temperatuur daalt niet verder dan 15 graden. Morgen in de middag regen aan de kust. Een harde, stormachtige wind. Het wordt dan tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer staat nog vast op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Dus afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10. Vijf kilometer file met bijna een half uur vertraging. Dat is nog allemaal de nasleep van eh, problemen op de A10. Eerst was er sprake van een onwelwording. Later gebeurde net voorbij de Koentunnel een ongeluk. En vandaar dat die vertraging daar zo is opgelopen. Tot zover de verkeersinformatie. Als Evi en Lars bij het spoor spelen moet Stan stil gaan staan. Mag Nick met zijn trein het station niet in? Missen Els en Omar hun aansluiting naar Schiphol?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 I'm your newest hometown breed. I'm your newest wannabe. I'm a product, I'm material. It changed the girl in me. come closer in isolation. I feel lonely in crowded places. My emotions get me frustrated. my own world, my head's written this song. I'm up way too late, Lord, and by clickbait. Tell me what did I do wrong? 106.9 ZFN I know you wanna break down. that knocks me my feet. the color of your eyes the $50,000 custom Mercedes you drive. what I feel the moment you arrive. You had something so unique. sat by the river and it made riep de straat, op weg naar het plein. Een taxi, het is te laat, het is voorbij. frozen Nothing but you and I Can't stop my heart from beating Why do I love this feeling?